Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De Poolse vrouw van 22 die vrijdagnacht werd ontvoerd... uit een huisje op een recreatiepark in Opmeer is terecht. Ze verkeert in goede gezondheid en is bij de politie in Duitsland. Drie mannen die verantwoordelijk zijn voor haar ontvoering... zijn door een Duits arrestatieteam aangehouden. Een van hen was in het bezit van een vuurwapen. De politie denkt dat de ontvoering mogelijk te maken heeft... met problemen in de relationele sfeer. De Amerikaanse staat California gaat de productie en verkoop van bond verbieden. Vanaf 2023 mogen nieuwe bondproducten niet meer worden verkocht. De grote steden Los Angeles en San Francisco kennen al zo'n verbod. Dat gaat dus straks voor de hele staat gelden. Ook verbiedt California het gebruik van wilde dieren... zoals beren en tijgers in het circus. Overtreders van de nieuwe wet kunnen rekenen op boetes tot 1000 euro.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

together, let's try to keep this thing alive. Keep it together, let's try to keep this thing alive. Keep it together, let's try to keep this thing alive. Keep it together, let's try to keep this thing alive. sound good to me. Yeah. you lie to me after all? het NOS nieuws van...